Citydijkers met het NOS Journaal. Voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne hebben de VS en Rusland direct contact gehad. Buitenlandminister Blinken belde met zijn collega Lavrov. Er werd gesproken over een mogelijke gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne. Volgens persbureau AP heeft Blinken verder tegen Lavrov gezegd... dat de Russische annexatie van Oekraïns grondgebied nooit zal worden erkend. En riep hij Rusland op zich aan de afspraken te houden over de graandeal... die een week geleden werd gesloten. Wereldwijd is een tekort aan graan ontstaan. Op Curaçao wordt een Nederlandse toerist vermist. De man van 45 uit Leiden ging dinsdag wandelen in landelijk gebied in het westen van het eiland... en keerde vervolgens niet terug. De man is samen met zijn gezin op vakantie op Curaçao, meldt Omroep West. Hij ging iedere ochtend wandelen met een van zijn kinderen. Die dinsdag ging hij alleen op pad. Het Openbaar Ministerie gaat camera's van Rijkswaterstaat toch gebruiken... om overtredingen bij boerenprotesten te onderzoeken. Het OMO's Nederland zegt tegen de NOS dat de camera's worden ingezet... bij incidenten waar zich ernstige strafbare feiten voordoen... die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. Eerder meldde Rijkswaterstaat dat de camera's niet kunnen opnemen. Door de samenwerking met de politie zou dat nu toch mogelijk zijn. De Amerikaanse zangeres Kilis heeft boos gereageerd op de lancering van het nieuwe album van collega-zangeres Beyoncé. In een van de nieuwe nummers zou een sample van Kilis te horen zijn en dat was vooraf niet met haar overlegd. Het gaat om een sample van het Kilis nummer Get Along With You dat te horen is in het nummer Energy op het nieuwe album van Beyoncé. Kilis schrijft op Instagram dat ze teleurgesteld is in Beyoncé... dat ze niet vooraf contact met haar daarover had opgenomen. Het weer vannacht droog, de wind gaat liggen en de temperatuur daalt naar 14 graden. Morgen overdag is er veel ruimte voor de zon.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 Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? It's the end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, Bernie, I said, they'll never make their money back.